Bijna de helft van alle appartementencomplexen in Kiev heeft geen verwarming. De Iraanse leider Khamenei heeft hard uitgehaald naar de demonstranten... die die relschoppers noemden die hun eigen straten vernielen... om de president van een ander land tevreden te stellen. De protesten begonnen bijna twee weken geleden. En Syrië heeft een deadline gesteld voor de gewapende groepen... om Aleppo te verlaten. Daar werd de afgelopen dagen flink gevochten. De groepen kregen tot negen uur lokale tijd te vertrekken. Het weer. Vanwege sneeuw en stevige wind geldt vanaf nu in Groningen en Friesland nog steeds code oranje. Tot 9 uur vanavond. In Drenthe geldt nu, net als in de rest van het land, code geel. In de rest van het land is er regen.